een Klomp met het NOS-journaal. De internationale atoomwaakond IAEA e zegt dat de kans op een kernramp reëel is... als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. De grootste kerncentrale van Europa wordt bezet door Rusland. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd. En afgelopen week raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwakond noemt elke beschieting gericht op de kerncentrale... of vanuit de centrale spelen met vuur. Een ongeluk kan volgens hem catastrofale gevolgen hebben. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van die doelen is dat de totale stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet om tafel over de stikstofaanpak. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven... nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt wordt later bekend. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat op de Gazastrook in totaal 24 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de Israëlische bombardementen. Onder de doden zouden zes kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen... doordat een Palestijnse raket verkeerd terecht kwam. Vanuit Gaza zijn sinds gisteren honderden raketten afgevuurd op Israël... maar een groot deel daarvan is onderschept.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 Never wore a suit. Rap niggas come around, savage, yeah, spook. Oh, Fuck my best partner, make a bitch drop Never God. sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money caught him.